Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Op veel meer plekken in Nederland zijn staalslakken gebruikt. Bijna twee keer zoveel als eerder werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Nu.nl en Investico. Op zeker 216 plekken liggen ze. Het zijn restproducten die overblijven bij het maken van staal. Staalslakken worden veel gebruikt op wandelpaden... om stukken grond op te hogen en bij de aanleg van wegen. Als er water bij de brokken komt, kunnen er schadelijke stoffen vrijkomen. Van al het geld dat is ingezameld tijdens de Giro 555-actie voor het Midden-Oosten... is ruim de helft uitgegeven om slachtoffers in Gaza te helpen. Dat staat in een tussentijds rapport van de organisatie. De directeur van het Rode Kruis legt uit dat ze eigenlijk meer hadden willen uitgeven, maar dat dat niet lukte. Ja, dat heeft alles te maken dat met name de toegang en de veiligheid ook voor onze mensen in Gaza heel ingewikkeld is. En dat is natuurlijk enorm frustrerend, want eh, bij de grens met Gaza staan duizenden vrachtwagens klaar met hulpgoederen die de mensen daar echt heel hard nodig hebben. En bovendien de veiligheid van onze mensen is van groot belang. In totaal werd er 25 miljoen euro opgehaald. Het Europees Parlement stemt vandaag over vegaproducten... en of die nog namen als burger, schnitzel of worst mogen hebben. Tegenstanders vinden het verwarrend voor mensen die het kopen... en zijn bang dat vleesbedrijven geld mislopen. Vier jaar geleden werd er ook over gestemd. Toen was de uitkomst dat vega-worsten en burgers hun naam gewoon mochten houden. En goud wordt duurder en duurder. De prijs gaat per troy ounce, dat is iets meer dan 31 gram voor het eerst moet je daarvoor nu meer dan 4000 dollar betalen. Het gaat de laatste tijd echt hard, zegt economieverslaggever Aida Brands. Ja, inderdaad. Vorige maand hè, stond, eh, betaalde je voor een, een, kilo goud nog 100.000 euro. Dus in een maand tijd is het eh, is meer dan 10% toegenomen. Ja, en goud wordt door, eh, door deskundigen echt gezien als een, een, veilige belegging. Dus je ziet dat beleggers daar naartoe gaan zodra er onzekerheid is. Ja, en dat is er wel hoor. Beleggers maken zich zorgen over de importheffingen, shutdown en hoge staatsschuld in Amerika. En over Frankrijk, dat van de ene in de andere politieke crisis rolt. Het weer nog veel grijs en op sommige plekken wat lichte regen of motregen. Verder is het voorlopig droog. Vanmiddag zijn er vanuit het noordwesten opnieuw wat buien.